Done the engine of his 59 Chevrolet Apache truck. Left a little rubber at Sears and rolled. buck. Downshifted past a Camaro, made a left at the light. Headed down the boulevard, headed for Friday night, singing. Pocket full of diamonds, pocket full of diamonds. well, all I got is all you need. Hit the brakes up on the curb, he leaned into the horn. Mary shouted, I'll be right down from the window on the second floor. Her mama yelled, Get home early, I don't care if it's Friday night. She ran down the walk laughing, We'll be home before it's late. Headed off to the Palomino, the best jukebox around forget about the last five days and get a little loud. Pocket full of diamonds, a pocket full of diamonds, and wings on both my heels.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 Na de zware aardbeving van gisteren moet de constructie van veel gebouwen worden gecontroleerd. Scholen, crashes en andere publieke gebouwen blijven sowieso tot woensdag gesloten. Zeker 800 huizen moeten worden gesloopt. Christchurch is met 370.000 inwoners de tweede stad van Nieuw-Zeeland. Een vijfde van de inwoners zit zonder water omdat ook het ondergrondse rioleringstelsel op veel plaatsen kapot is... neemt de kans op watervervuiling toe. De totale schade wordt inmiddels geruimd op ruim 1 miljard euro. Morgen komt het Nieuw-Zeelandse kabinet bij elkaar... om te praten over extra steun aan de regio op het Zuidereiland. In Zoetermeer is vanochtend vroeg een man voor een partycentrum doodgeschoten. Binnen was op dat moment een groot feest met zo'n 800 bezoekers aan de gang... Volgens de politie werden er diverse schoten gelost en is de man ter plekke aan zijn verwondingen overleden. Drie verdachten zijn opgepakt. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend en ook is nog niet duidelijk waarom er is geschoten. Bij een zelfmoordaanslag op een militaire basis in Dagestan zijn vijf Russische militairen om het leven gekomen. Meer dan dertig mensen raakten gewond. Een man reed met een auto vol explosieven dwars door de hekken het terrein op. Zijn weg werd versperd door een legertruck en toen de dader daartegen aanreed ontplofte de auto. Volgens de autoriteiten waren er veel meer doden gevallen als de man was gelukt de basis verder op te rijden. In de Russische regio Dagestan is het al lange tijd onrustig. Er worden geregeld aanslagen gepleegd door militante moslims die een islamitische staat in de Noord-Caucasus willen. Het weer volop zon en de temperatuur loopt snel op tot 20 graden.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 Op deze prachtige zondagmorgen. Het lijkt nog wel zomer als je zo naar buiten kijkt. We gaan deze ochtend lekker rustig beginnen met mooie, sfeervolle nummers. Eh, om goed wakker te worden, want dat is toch denk ik wel de bedoeling. En dan langzamerhand gaan we wat ingewikkelder stukken draaien. Maar niet zo ingewikkeld dat je denkt, wat draait hij nu opeens? Nee, zo zit We gaan door. Stepping with light feet Swiftly and noiselessly stepping they look there, stretched and still. How quiet they breathe, the little children married couple sleeps soundly in their bed. He with his palm on the hip of his wife, and she with her palm on the hip of the husband. The sisters sleep lovingly side by side in their bed. The men sleep lovingly side by side in theirs. And the mother sleeps with her little child carefully wrapped. The sleepers are very beautiful as they lie. hand in hand. Oh, it's a long, long while from May to December. But the days grow short September. No precious days I'll spend with King Gold met de toepasselijke September Song. Daarvoor van de CD Nightmare Kurt Elling. En Ramsey Lewis hebben we natuurlijk gehad. Ja, luisteraars, we zwijmelen maar gewoon even zo verder. Dan kunt u rustig uw ontbijtje eh, klaarmaken. En gezellig nog eventjes een beetje misschien wat dichter tegen elkaar kruipen. Want niet om het een of ander, ik vind het nog behoorlijk fris buiten. Binnen is het wellicht alweer warmer geworden.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 You, you're the quiet, shy always whisper, never shout it. always whisper, never shout it. Ja, Michael Franks. Je zou er toch bijna spontaan weer van in slaap vallen. <laughs> van al die soft nummers. Maar, nevertheless, we gaan, we gaan daar gewoon mee door. Voor Michael Franks met Tell Me All About It eh, hoorde u Molly Johnson met Willow Weep For Me. Wat mij betreft een van de mooiste uitvoeringen hoor. Van, dan, ja, achter zijn natuurlijk wel duizend uitvoeringen van dat nummer. En het is gewoon een prachtig nummer. Dus we gaan weer heel relaxed en heel rustig verder. Diana Krall, die zich de laatste jaren toch wel heeft ontwikkeld tot een allround jazz performer. Eh, met verschillende stijlen. Ze is natuurlijk getrouwd met Elvis Costello. Ik heb haar mogen zien op het North Sea Jazz. Eh, een paar maanden geleden, nou weer, ja, in juli, zoiets. En eh, ja, dat valt niet tegen. Dat is echt het is een ontzettende, technisch ook een hele goede jazzpianiste. Vokaal eh, niet altijd even warm, maar eh, de laatste tijd heeft ze toch wel dingen opgenomen, stukken opgenomen die, eh, die er niet om liggen. Mooi. Nou ja, ehm, daarvoor natuurlijk Stan Getz met One Out Samba. En we gaan nu een wat zwaarder stuk draaien. Ja, applaus. Beste luisteraars voor het orkest natuurlijk van Duke Ellington. The ehm, Mexican Concert. En dit was dan een medley waarvan u uiteraard de stukken herkende. Eh, we gaan het eerste uur gaan we afsluiten met George Benson van zijn cd Body Talk uit 1973. Zeer vooruitstrevend. George Benson Earl Klug gitaar, Ron Carter en Gary King bass, Jack Dionat drums enzovoort. Fantastisch nummer.